Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren ruim 500 miljoen euro bezuinigen, vooral op de bijstand. Er verdwijnen 2000 van de 13.000 banen bij de gemeente, schrijft het college van BMW. Aanvragen voor uitkeringen worden strenger beoordeeld. Wie kan werken, moet werken, zegt Rotterdam. De coalitiepartijen en de oppositie hebben een akkoord bereikt over een veteranenwet. Daarin worden onder meer zorg en nazorg geregeld voor uitgezonden militairen en hun verwanten. De regeringspartijen en de PVV hadden de werking van de wet willen beperken tot mensen die zijn afgezwaaid. Maar op voorstel van de oppositie komen ook militairen eronder te vallen die actief dienen en nu op missie zijn. Achtergrond van de wet is dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft tegenover veteranen, omdat die vaak onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Aspergekweekster José Jansen is opnieuw opgepakt op haar bedrijf in het Brabantse Zomeren. Ze werd gisteren aangehouden op verdenking van economische uitbuiting van onder andere Poolse werknemers. In 2009 en 2010 werd ze ook al gearresteerd voor onder meer het uitbuiten van buitenlandse seizoenskrachten. De burgemeester van Zomeren vergeleken toen met slavernij. Een van de drie verdachten van de branden in het duingebied bij Bergen en Schorrel is vrijgelaten. Er is onvoldoende bewijs om de 44-jarige man uit Alkmaar langer vast te houden. De twee andere verdachten zitten nog vast. Het zijn mannen van 18 en 20 uit Schagen. De twee hebben inmiddels een bekentenis afgelegd. Fotograaf en filmmaker Anton Corbijn krijgt dit jaar de, de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Het fonds vindt Corbijn een unieke, multidisciplinaire kunstenaar die een internationaal voorbeeld is voor fotografen en ontwerpers. Anton Corbijn begon in de jaren 70 met het fotograferen van popsterren. Hij ontwierp ook platenhoezen, decors en maakte videoclips en films. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 150.000 euro. Het weer bewolkt en verspreid over het land buien. Vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer, windstoten en hagel. tot 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiden 2 kilometer.